it's only them. I wanna burn them. I wanna burn the sky. I wanna. Ik denk dat het de eerste keer is in eh, drie jaar tijd. Het muziekalfabet. En er is zo'n animo voor dat ik er een hele uitzending aan kan wijden. Meestal was het een onderdeel van een eh, programma. Deze eerste eh, keer hebben we het over de letter A. We hebben dus gevraagd naar artiesten waarvan de naam de A begint. Liedjes die titeltechnisch gezien met de A beginnen. En de combinatie dus een artiest waarvan de naam de A begint en die dan ook weer een liedje heeft gemaakt dat met de A begint. De eerste inzending was een artiest met een A, Anoni. Hij komt van Geert en jorde hoorde 4 Degrees. So where do I begin this my love? And blowing down your doorway. So time. leuk van het muziekalfabet is natuurlijk dat je eh, bandjes tegenkomt eh, die je nog niet kende. De Appleseed Cast hoorde je met Fight Song en daarvoor eh, een liedje wat wellicht wel bekend in je oren klonk, ingezond door Anja. Andrew Bell en ik koos van hem Want What It Wants. We hebben de oproepjes geplaatst op allerlei sociale kanalen. Via Twitter zijn er ehm, inzendingen binnengekomen, Facebook en ook via Instagram. dat was met name Joost die daarop reageerde. En eh, hij kwam onder andere met eh, de artiesten, de A-artiesten Anastasia. Een van haar eerste hits eh, heb ik uitgekozen, I'm Out of Love. Ze is overigens weer actief hoor in de muziek, maar dit niveau behaalt het nog niet. En je kunt ook insturen voor de volgende aflevering al, waarin de letter B centraal staat. Dus B-artiesten en B-liedjes of een B-artiest met een B-liedje. inzending van Mariella via WhatsApp, want dat kan ook. Maar daarvoor moet ik je wel wat eh, langer en beter kennen hoor. Yo, de Adele en Rolling in the Deep. We zijn aangekomen bij de laatste A-artiest. Wel, we gaan ook nog een combinatie tegemoet natuurlijk. Maar zometeen de A-liedjes. Hier is van Friso via Facebook ACDC en It's a Long Way to the Top. zal het vast wel een keer verteld hebben in een of andere uitzending. Maar misschien dat het nieuw voor jou is. Maar ik had bijna dus de bank van Bertolf eh, gehad. Eh, alleen het feit dat ik hem in Zwolle op moest halen was voor mij eh, één stap te ver. Door de Bertolf. En nu Ryan Adams. Did I trip cause I know I fail. All I know is I wake up in my clothes tomorrow. wish I knew you well. Oh, girl, wish I knew you well. But I'm saying hi, hi to your answering bell. Did I run? But I was walking through your inexhaustible gate. The names will change, but the constellations still falling. Oh. asleep, must have been dreaming. Did I weep cause I cried like hell? All I want is your fortress of tears to crumble.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 En daarvoor nog Elvenview Big in Japan van Rob. En we zijn aangekomen bij het laatste A-liedje. En die is eh, maar liefst 9 minuten 43, dus daar wil ik Frizo van harte voor bedanken. Dan kan ik even wat eh, administratieve werkzaamheden wegwerken. Hier is And Justice for All van Metallica. nummer dat dit alweer in 1988 en het zou zo lekker zijn als het een keer uitkomt, hè? And Justice for All van Metallica. We gaan er nog eentje doen van Rob, Asshole Down, een a laatste A-liedje van uh, dit muziekalfabet. We gaan beginnen met eh, de A-combinaties. zijn er maar liefst 9 die zijn ingestuurd. We beginnen met een dubbele A-combinatie van Anja. Allereerst A Balladeer, A Wolf at the Door en straks nog Alaska. stones and I'll build you a wall, a solid heap at peace. Or give me some stones, no, I won't build St. Paul's, only great build with stones that breathe. But draw me some lines and I'll draw you a face vividly marked by age teacher, dance me a dance, and I'll dance you around to the beat of our feet. It's sound, but all imperfections, all our gods. I found my answer in the arms, the arms of the arms. judge it by its light. Shout me a lie, and I'll smile you the truth. Neither is laid down in books. Whisper a joke, and I will laugh out loud. But I cry if I laugh too long. Oh, I'll never forget the day that I met the muse whose arms I chose. sublime will find their way into Lekker hoor, Alaska en Arm of the Arts en die daarvoor mag er ook zijn van A Belladir en A Wolf at the Door afkomstig van hun nieuwe album. We gaan even een ouwtje doen, die kwam binnen via eh, Facebook van Friso, Aerosmith met Angel. Aha en Analog, eh, titeltrack van het gelijknamige album. Eh, we gaan verder met Arid at eh, the Close of Every Day via Facebook ingestuurd door Connolly. At the close of every second kind of dead. Música nicest way. Allah I Need van Air samen met Bad Hurst. ook nog een tipje, van de helft van Air eh, is ook weer een nieuw bandje gestart, eh, Starwalker. En zij hebben twee belletjes eh, beletjes op hun debuutalbum dat 1 april dit jaar uitkwam. Dus wellicht eentje om aan te denken voor de volgende uitzending van het muziekalfabet waarin de letter L centraal staat. Maria had een hele mooie Alice in Chains met Angry Chair. Amon Amart. Ik ken het nog niet ingezenden als de A-combinatie door eh, Pascal. Je hoorde At dance First Light, komt van het album uh, eh, John uit eh, dit jaar. Dus wellicht dat ik het daar nog niet kende. We gaan afsluiten met de Arctic Monkeys. Twee keer ingezonden, maar ik heb gekozen voor de inzending van Melanie. Tot de volgende keer. shelter from reality. She takes a dip in my daydreams. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And I kiss the color of a constellation falling into place. My days end best when the sunset gets itself behind. That little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without a catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a better?